12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Coalitiepartijen zijn het eens geworden over wettelijke regels voor draagmoederschap en meer oudergezinnen. Volgens RTL Nieuws bespreekt het kabinet het akkoord morgen. De nieuwe regels houden onder meer in dat wensouders en draagmoeders hun afspraken op papier moeten zetten. En dat het draagmoederschap geregistreerd moet worden. Verder kan een kind in de toekomst maximaal vier ouders hebben. Koningin Maxima heeft voor het eerst gereageerd op een vraag over haar gesprek met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman op de G20-top. Op werkbezoek in Bangladesh verwees ze naar minister Blok van Buitenlandse Zaken en premier Rutte die haar erover hebben geadviseerd. Inhoudelijk wilde ze er zelf niets over zeggen. Minister Slop van Onderwijs eist dat de besturen van het Islamitische Haga Lyceum in Amsterdam en de Hindoe Basisschool in Den Haag vertrekken de inspectie verwijt de besturen financieel wanbeheer en zelfverrijking. Verder dreigt slop de gemeente Westland te dwingen om de vestiging van een islamitische school toe te staan, zoals de Raad van State heeft bepaald. Major Marco Kroon heeft aangifte gedaan tegen drie agenten... die hem met carnaval aanhielden wegens wildplassen. De drager van de militaire Willemsorde heeft volgens zijn advocaat bij zijn arrestatie... blijvende schade opgelopen aan zijn pink. Kroon wordt ervan beschuldigd dat hij bij zijn arrestatie een agent een kopstoot heeft gegeven, maar dat ontkent hij. Een voortvluchtige oplichter en fraudeur uit Den Haag is aangehouden in Suriname. De 65-jarige Harry O. werd in 2015 veroordeeld tot bijna acht jaar cel... voor onder meer oplichting en hypotheekfraude. Hij kocht goedkope huizen in Den Haag en liet die vervallen. Vervolgens bedreigde hij huurders die niet meer wilden betalen vanwege het verval ook kon worden opgespoord dankzij tips. Het weer wisselvallig met kans op een bui, vannacht kans op mist en 13 tot 16 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en vooral landinwaarts kunnen er felle buien ontstaan, mogelijk met onweer. En dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Show.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 Nog een uurtje nieuwheidsmuziek hier op de late avond. En we gaan beginnen aan twee nieuwe werkjes. De eerste, het zijn al eigenlijk twee heren, heren en bekende van ons, Rick Sparks, dus Hawaii, is uh, zijn al nieuwe album. Sail Away to Dreamland, dat is eh, de subtitel. En daarna komt eh, op piano, solo piano, Michael Whalen. Met ehm, nou ja, een titel die ik niet kan uitspreken, dus daar gaan we ons niet aan wagen. Maar je kan het wel nalezen natuurlijk op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, this is Muses 9. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.muses9.co. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio.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 Mm-hmm. Carlino with Perpetual Motion, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at perpetual-motion.net. So of happiness are falling from nowhere. What a mystery you are. Every time I look at you, the sky is opening.